van 5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Rusland moet Nederland bijna 5,4 miljoen euro betalen... omdat het in 2013 het Greenpeace-schip Arctic Sunrise aan de ketting legde. Het permanente hof van arbitrage in Den Haag oordeelde eerder al... dat Rusland onrechtmatig had gehandeld... met het vastleggen van het schip en het arresteren van de bemanning. Vandaag is de hoogte van de boete bepaald. Daar zit onder meer een schadevergoeding in van 1,7 miljoen euro... voor schade aan de Arctic Sunrise... en 6 ton voor het vasthouden van de bemanningsleden die actie voerden bij een boorplatform. Een 36-jarige motorrijder uit Weert heeft een jaar gevangenisstraf gekregen voor het doodrijden van een fietser. Het slachtoffer was een man van 78. De rechtbank noemt het rijgedrag van de motorrijder zeer onoplettend en onvoorzichtig. De man haalde drie jaar geleden, ondanks een doorgetrokken streep in een bocht, een aantal auto's in en reed daarbij ook nog eens te hard. Vlak na de bocht reed hij de fietser aan die net de weg overstak. De samenwerking binnen Air France KLM verloopt zo stroef dat leidinggevenden twijfelen aan het voortbestaan van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Dat staat in een uitgelekt rapport over de managementcultuur bij Air France KLM. Uit interviews met 50 managers blijkt dat er veel wantrouwen en onbegrip is tussen medewerkers van beide maatschappijen, waardoor de samenwerking spaak loopt. KLM wil niet reageren op het rapport. Een verlaten rugzak op een balkon bij de finish van de Tour-etappe vandaag heeft voor veel commotie gezorgd. Op last van de Franse politie moest het publiek naar achteren en ook de tv-commentatoren moesten hun werkplek verlaten. De Tour ging intussen wel gewoon door. Beveiligers en de brandweer hebben de rugzak weggehaald. Overigens liet niet iedereen zich evacueren. De Nederlandse en Belgische commentatoren bleven gewoon op hun post. Het weer dan nog. Op de meeste plekken is het zonnig. Het is tussen de 24 en 28 graden. Morgen wordt het broeierig warm met 27 tot lokaal 32 graden. Aan het einde van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Delft 5 kilometer, 10 minuten vertraging. 5 minuten op de A8 Amsterdam richting Zaandam bij knooppunt Zaandam. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afrit Volendam en Tuindorp Oostzaan ook 5 minuten. 20 minuten op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht-West. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasdijk en knooppunt Ketelplein. En verderop bij Rotterdam-Krooswijk nog eens 5 minuten. Op de A27 Almere richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 5 minuten vertraging. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag.